nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De chemische fabriek Gemoers in Dordrecht noemt de onrust over uitstoot van de stof Genix onnodig. Directeur Meijer zegt dat de onrust gebaseerd is op een andere stof die in het verleden werd gebruikt, maar nu niet meer. Toxicologen pleiten in de Volkskrant voor beperking van de uitstoot van Genix... omdat die bij ratten en muizen kanker veroorzaakt. Volgens Gemoer staat Genix niet op de lijst van giftige stoffen... en weten instanties als het RIVM onvoldoende van die stof af. Veel schuldeisers van het failliete VND krijgen hun geld waarschijnlijk niet meer terug. Het Warenhuis heeft voor honderden miljoenen euro's aan schuld, terwijl er maar een kleine 54 miljoen is te verdelen. De belangrijkste schuldeisers zijn het UWV, de Belastingdienst en eigenaar Sun Capital. Voor veel toeleveranciers blijft er daarna waarschijnlijk niets meer over. In Oekraïne is een bekende journalist omgekomen bij een bomaanslag. De bom zat in de auto van zijn vriendin waarin hij reed. Het slachtoffer is de Witrus Pavel Sheremet. Hij werkte in Oekraïne voor de Oekraïnska Pravda, een gerespecteerde krant die veel aandacht besteedt en onder meer corruptie. Hij was ook een tegenstander van de president van Wit-Rusland, Lukashenko... en ook verklaard tegenstander van de annexatie van de Krim door Rusland. Overigens staat nog niet vast dat de aanslag echt op Sheremet was gericht. Ook zijn vriendin is journalist. In de Amerikaanse stad Baltimore is een automobilist op een politieauto gebotst... doordat hij Pokémon Go aan het spelen was. Het ongeluk werd gefilmd door de bodycam van een agent. Te zien is dat agenten op de stoep staan te praten... en dat een auto de politiewagen met flinke snelheid ramt. De bestuurder gaf meteen toe dat hij met zijn telefoon op Pokémon-poppetjes aan het jagen was. Het weer, zonnig en warm. Het wordt 29 tot 35 graden. In de loop van de dag enkele stevige regen- of onweersbuien.